Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Soedanese premier Hamdok, die na een militaire staatsgreep werd afgezet, is weer thuis. Wel wordt hij nog bewaakt door militairen. Het leger greep gisteren de macht in Soedan. Direct na die coup werd Hamdok opgepakt. Nu zit hij dus weer in zijn huis, maar of hij zich daar vrij mag bewegen is onduidelijk. In Soedan is het al twee jaar onrustig sinds er een eind kwam aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Er wordt geruzied om de macht. In het buitenland is de militaire staatsgreep sterk veroordeeld... maar daar trekt het hoofd van de Soedanese militaire raad, generaal Borhan, zich niets van aan. Hij wil het land leiden tot 2023. Daarna zouden er verkiezingen volgen. Op het Zuid-Italiaanse eiland Sicilië zijn zeker twee doden gevallen door noodweer. Een derde persoon wordt nog gezocht. Het afgelopen etmaal is er plaatselijk meer dan 150 mm regen gevallen het is nog niet voorbij. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Op Curaçao zijn zeven militairen aangehouden die worden verdacht van drugsgebruik. Volgens de marechaussee zijn op hun kamers sporen van cocaïne aangetroffen. De militairen stonden in contact met een 33-jarige drugsdealer op het eiland die vorige week werd opgepakt. De marechaussee zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het mysterieuze ruimtesignaal dat twee jaar geleden voor flink wat beroering zorgde onder astronomen... was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een haperend elektrisch apparaat. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. In 2019 pikte een Australische telescoop vijf uur lang een onbekend signaal op. Nu denken de wetenschappers dat het hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt... door een kapotte computer of telefoon in de buurt van de telescoop. Het weer. Vannacht veel bewolking. Hier en daar kan het miseren. Morgen ook bewolkt, maar wel droog. En in de middag meer zon.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 For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun this song together And we'll sing your song together We never miss the flowers Until the sun's down We never count the hours Until they're running out You're on the other side of the storm Now you should be so proud Better days are coming Better days are coming for you when the night feels like forever. I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun, and we'll sing your song together. And we'll sing your song together And we'll sing your song together And we'll sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting. Waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing our song together.